Volgens het havenbedrijf Rotterdam steeg de overslag met ruim 11% vergeleken met vorig jaar... en ruim 2% ten opzichte van het recordjaar 2008. Stijging is te danken aan de groei van de wereldhandel. En het eind van de groei is volgens de Rotterdamse haven nog niet in zicht. Voor 2011 wordt een stijging van de overslag verwacht met 2 tot 3 procent. Dat zou dus een nieuw recordjaar worden. Er zijn nu minder werkzoekenden dan vorig jaar, zegt het UWV. Op dit moment zijn het er 490.000 en dat is een daling van zo'n 3 procent. Volgens het UWV ging het beter met de arbeidsmarkt dan verwacht. Dat komt onder meer doordat bedrijven met onvoldoende werk toch besloten om hun werknemers te houden. Dat was mogelijk dankzij de deeltijd-WW, waarbij het UWV het salaris aanvult. Dit jaar zijn relatief meer vacatures ingevuld door werklozen en minder door mensen die al een baan hadden en studeren. Dat komt doordat jongeren in tijden van recessie langer doorleren. Het UVW verwacht voor volgend jaar een verder aantrekkende arbeidsmarkt. Een van de terreurverdachten die gisteren in Denemarken werd opgepakt, wordt weer vrijgelaten. De Iraakse asielzoeker van 26 blijft wel verdachte. Andere verdachten blijven voorlopig wel vastzitten en moeten later vandaag voor de rechter verschijnen. Ook de man die in Zweden werd opgepakt zit nog vast. De vijf mannen werden gisteren opgepakt omdat ze op korte termijn van plan zouden zijn geweest een aanslag te plegen op het kantoor van de Deense krant Jyllands Posten. Daarbij zouden ze zoveel mogelijk, zoveel mogelijk slachtoffers hebben willen maken. De krant publiceerde in 2005 spotprenten van de profeet Mohammed en die leidden tot woedende reacties in de islamitische wereld.